Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat nog voor miljoenen euro's aan te goed op verlopen OV-chipkaarten. Dat kun je nog vijf jaar na de vervaldatum terugvragen. Anders dan verdwijnt het in de zakken van Translink. Het is het bedrijf achter de pas. Het is toch echt de schuld van de reizigers zelf, zegt het bedrijf. Je ziet nog wel eens dat mensen vaak toch niet de moeite nemen om, om het bedrag op te nemen. Of het vergeten, of een halve chipkaart verliezen, of nou ja, kwijt zijn geraakt, of allerlei andere redenen. Op, op onze OV-chipkaart-site kun je gewoon vinden van hoe dat werkt en hoe je je geld terugkrijgt. Translink kan het geld niet zelf terugstorten, want het gaat om anonieme OV-chipkaarten. Het bedrijf ving al 30 miljoen euro. En er staat nog eens 36 miljoen op passen die al verlopen zijn. Het leven is deze maand minder duur geworden vergeleken met oktober vorig jaar. Dat zegt het CBS. Komt doordat de energieprijzen toen heel hoog waren en nu iets minder. In de winkels merken we verder weinig van dalende prijzen. De prijzen voor eten, drinken en sigaretten zijn bijna 9% hoger dan een jaar geleden. En een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie moet misschien een boete van 850.000 euro aftikken. De rechter zegt dat ze toeristen naar een vulkanisch eiland hebben gebracht... terwijl ze wisten dat die bol kon uitbarsten daar. Dat gebeurde ook en 22 mensen overleefden het niet. Het reisbureau heeft zelf ook al toegegeven dat ze schuldig zijn. En Saoedi-Arabië is de enige overgebleven kandidaat om het WK voetbal van 2034 te organiseren. De andere kandidaat was Australië, maar dat land trok zich terug op de dag van de deadline. Sportverslaggever Arno Vermeulen zegt dat ook deze editie van het WK gaat lijken op dat van Qatar. Met medewerking van de FIFA is dat toch gelukt. Stadions zal geen probleem zijn, geld is er voldoende. En de arbeiders die in Qatar de stadions bouwden gaan verhuizen naar Saudi-Arabië... om weer onder zware omstandigheden daar een WK uit de grond te stampen. En het zal ook wel weer in de winter moeten plaatsvinden... want in de zomer is het vrijwel zeker te warm. Van de FIFA mochten alleen landen uit Azië en Oceanië... een plan voor het WK van 2034 indienen. Het weer nog opklaringen met af en toe zelfs een zonnetje. Vanmiddag dan trekt het wel dicht en zijn er meer buien. Het is maximaal 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep, 8 kilometer... met ruim een kwartier vertraging.